nadat bekend werd dat haar broer vorige week zwaar gewond is geraakt... bij een val van een flat in Amsterdam. Ook drie shows van haar clubtour worden uitgesteld. Spanje en Portugal zijn aan het bijkomen van de grote stroomstoring. Gisteren lag de elektriciteit er in beide landen urenlang uit. Inmiddels doet bijna alles het weer, maar dat betekent niet dat alles het ook weer doet, zegt verslaggever Eva Wiesing. Ze staat in een treinstation in Madrid. Het is één grote chaos, bijna 24 uur nadat die stroomstoring begon. Er staan hier honderden, vele honderden reizigers die proberen weg te komen. De treinen rijden wel, mondjesmaat. En wat je hoort van de mensen hier is dat ze enorm geschrokken zijn hoe kwetsbaar ze zijn. Hoe afhankelijk ze zijn van, eh, van hun pinpas, uh, van hun telefoon voor informatie. Dat hebben ze hier echt wel gemerkt en daar zijn ze ontzettend van geschrokken. En sinds een paar uur wapperen er nieuwe waarschuwingsvlaggen op Nederlandse stranden. Het oude systeem was te ingewikkeld. Veel mensen snapten bijvoorbeeld niet dat, bij, dat het bij een gele vlag gevaarlijk was om de zee in te gaan. De lokale burgemeester van Den Haag geeft net zo'n nieuwe vlag gehezen in Scheveningen. Dat was wel nodig, zegt hij. Nou, ik denk in alle eerlijkheid dat eh, lang niet iedereen eh, goed scherp had wat de oude vlaggen betekenden. Eh, ik ging zelf net in mijn speech ook al een beetje de mist in. Ehm, we gaan sowieso van acht naar vijf vlaggen, dus dat maakt het eenvoudiger. En ik denk die hele duidelijke pictogrammen met, met de tekst eronder in het Engels... dat dat, dat, dat eh, ja, echt veel duidelijker maakt wat de vlak betekent. De hoop is dat er daardoor minder mensen verdrinken. Elkaar verdrinken er in ons land zo'n 100 mensen, de meeste in zee. Het weer, ja, dat is lekker zonnig bij 20 tot 23 graden. En morgen nog 2 graden warmer.